Aangifte wordt daarbij geregeld via de verzekeraar. Een eigenaar hoeft dan niet meer naar het politiebureau. Dat antwoordde minister Opstelte op vragen van de PVV. Vorige week werd bekend dat voor het eerst in tien jaar meer auto's zijn gestolen. De rechtbank in Haarlem heeft het faillissement uitgesproken over Aurum, zusterbedrijf van juweliersketen Siebel. Dat bedrijf ging vorige week ook failliet. Aurum is een groothandel in onder meer sieraden en horloges van eigen merk. Vorig jaar juni ging het bedrijf samen met Siebel, dat tot dan toe een van zijn grootste klanten was. De afgelopen tijd was er volgens Aurum minder vraag. Er werkten ongeveer 60 mensen bij het bedrijf. Garnalenverwerker Heiploeg uit Zoutkamp is ook failliet. Het bedrijf is in Europa een van de grootste leveranciers van Noordzeegarnalen. Door het faillissement verdwijnen 90 banen. Heiploeg zou wel meteen een doorstart maken in afgeslankte vorm. Voor de klanten heeft dit geen gevolgen. Heiploeg kreeg vorig jaar een miljoenenboete voor het maken van prijsafspraken. De Nederlandse actie voor de Filipijnen heeft ruim 36 miljoen euro opgebracht. De actie van de samenwerkende hulporganisaties is nu voorbij. Een deel van het geld gaat naar noodhulp, een ander deel naar wederopbouw. In november kwamen ruim 6000 mensen om het leven door orkaan Haiyan. Het hoogste punt van Nederland ligt op een andere plek dan altijd werd aangenomen. De markeringspalen op de Vaalse Berg moeten volgens Staatsbosbeheer 60 meter naar het zuiden worden verplaatst. Dat blijkt uit onderzoek met digitale hoogtekaarten. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar in het zuidwesten kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 5. Morgen keert met een stevige oostenwind de winter terug en wordt het min 2 tot plus 3 graden. Ook donderdag en vrijdag is het op de meeste plaatsen nog koud. Daarna wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM. to our started this fire